Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De asielaanvraag van twee Ark kwamen tien jaar geleden met hun moeder naar Nederland... en proberen sindsdien asiel te krijgen. De moeder werd vorig jaar uitgezet naar Armenië. De kinderen waren toen ondergedoken. Ryanair schrapt volgende week 10 vluchten tussen Eindhoven en, de en luchthavens in Spanje en Portugal. Dat gebeurt vanwege een staking van cabinepersoneel dat betere arbeidsvoorwaarden eist. De getroffen passagiers zijn volgens Ryanair op de hoogte gesteld. De luchtvaartmaatschappij wil hun vluchten omboeken of geld teruggeven. Autofabriek VDL Netcar in Born ontkent dat medewerkers onder druk zijn gezet om niet te gaan staken. Volgens vakbond FNV en de OR zijn de werknemers één voor één bij de baas geroepen... waar ze te horen kregen dat hun tijdelijke contract of hun promotiekansen in gevaar komen als ze vanavond gaan staken. VDL Netcar zegt dat er wel een oproep is gedaan om niet te gaan staken, maar dat niemand is geïntimideerd. Zweden krijgt hulp uit andere landen bij het bestrijden van de tientallen bosbranden die er woeden. Onder meer Noorwegen en Italië hebben blusvliegtuigen en helikopters gestuurd en ook Frankrijk heeft hulp toegezegd. Door de aanhoudende droogte woeden er 35 grote en middelgrote bosbranden in Zweden. De politieke oppositie vraagt zich af waarom het bosrijke land zelf geen blusvliegtuigen heeft. Het Hoge Rechtshof in Spanje heeft het uitleveringsverzoek voor separatistenleider Puigdemont ingetrokken. De Catalaan zit in Duitsland, dat hem wel wil uitleveren, maar alleen voor verduistering van overheidsgeld en niet voor rebellie. Daar is de Spaanse regering kwaad over. Die vindt dat Duitsland zich te veel met de Spaanse rechtsgang bemoeit. Het weer.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 show showstopper. Seem to be in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 my pretty little Galway girl.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 said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 抬起头。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 corrido y gozamos.